Volgens het persbureau AP hebben anti-regeringsbetogers de beurs en een tv-station in de hoofdstad bestormd. beursgebouw en een groot winkelcentrum staan in brand. In gedeelten van de stad is de elektriciteit uitgevallen. Het Thaise leger bestormde vanochtend het kamp van de betogers in Bangkok. Die operatie is inmiddels beëindigd. Het gebied is volgens een legerwoordvoerder onder controle. Bij de militaire actie kwamen zeker vier mensen om, onder wie een Italiaanse journalist. Een aantal leiders van de anti-regeringsbetogers gaf zich over om meer bloedvergieten te voorkomen. Het ministerie van Defensie overweegt om een avondklok in te stellen in Bangkok. Het geweld beperkt zich niet alleen tot Bangkok. In het Noordoosten zijn in twee steden overheidsgebouwen in brand gestoken. Rotterdam neemt maatregelen om te voorkomen dat de Kamerverkiezingen net zo chaotisch verlopen als de gemeenteraadsverkiezingen. Zo krijgen de stembureaus een ochtend- en een avondploeg. De laatste groep is dan nog fris als de stemmen geteld moeten worden. verder worden er 300 toezichthouders ingesteld en mogen leden van de stembureaus niet meer met de pers praten. Ze moeten zich volgens Rotterdam alleen nog concentreren op de stembusgang en commentaar overlaten aan de gemeentewoordvoerder. Tijdens de raadsverkiezingen van maart had een voorzitter van een stembureau in Rotterdam-Zuid tot ongenoegen van de gemeente met de pers gesproken over misstanden. Sinterklaas komt dit jaar aan in Harderwijk. Op zaterdag 13 november zette Sint voet aan de wal in de haven van de stad. Zoals gebruikelijk wordt de aankomst van Sinterklaas rechtstreeks uitgezonden door de NPS. Vorig jaar kwam de Sint aan in Schiedam.